Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duizenden websites die een zogenoemd groen slotje hebben... zijn niet veilig, blijkt uit onderzoek van de NOS. Een groen slotje geeft aan dat de gegevens via een versleutelde verbinding... en dus veilig worden uitgewisseld. Daarvoor heeft de website een certificaat nodig... en dat kan tegenwoordig snel en gratis worden aangevraagd. Maar het certificaat zegt alleen iets over de verbinding... en niet over de website zelf. Internetcriminelen maken er daarom ook gebruik van. Zeker 4300 websites die als malafide bekend staan... hebben een groen slotje, blijkt uit het onderzoek. Een deskundige zegt dat betekent dus dat je veilig bestolen kunt worden. Het Israëlische leger stelt een onderzoek in naar de dood van een Palestijnse verpleegkundige... die vrijdag werd doodgeschoten aan de grens met Gaza. De 21-jarige Razan al-Najjar zou door Israëlische kogels zijn geraakt... toen ze bij het grenshek een gewonde Palestijn wilde helpen. De VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten stelt dat medisch personeel geen doelwit mag zijn. Hij vindt dat Israël het gebruik van geweld moet beperken en de Palestijnse beweging Hamas moet incidenten aan de grens voorkomen. Palestijnen spreken van een oorlogsmisdaad. Israël zegt dat Hamas opzettelijk burgers in gevaarlijke situaties plaatst. De politie heeft een jeugdbende in Waalre opgerold. Vijf verdachten zijn deze week opgepakt, onder wie vier minderjarigen. De politie had hen al een tijdje op het oog. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en wapenbezit. Het zijn allemaal jongens uit Waalre. Bij huiszoekingen werden balletjespistolen gevonden die eruit zagen als echte vuurwapens. Die zijn in beslag genomen. De jongens zijn weer op vrije voeten, maar worden wel vervolgd.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 bijna 7 minuten over 4 op eh, zaterdagmiddag. En op eh, maandagmorgen 7 minuten over uh, eh, 10 uur. Zandvoort, een goede middag en een goede morgen moeten we dan zeggen. welkom bij het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Nou, we hopen het derde uur nog even weer contact te krijgen met Joop van Nes... want die is voor ons aanwezig tijdens het tennis van TCZ. En wel het team Eredivisie gemengd. Want we, de laatst bekende tussenstand bij ons is 1 tegen 1... maar inmiddels zullen er natuurlijk ook heren singles zijn verspeeld. En we zijn razend benieuwd wat de tussenstand is. Dus ik hoop hem eh, nog aan de telefoon te kunnen krijgen, het derde uur. Uiteraard eh, vaste items eh, zoals u van ons gewend bent. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En om half vijf het dier van de week. En we doen hem nog een keer want eh, als, als er in dit geval een, een hond een thuis eh, verdient... is dat CITO. Afgelopen twee weken hebben we ook eh, aandacht aan CITO besteed. Maar vooralsnog zit hij nog steeds in het dierentehuis. Maar hij verdient van ons namelijk echt wel een thuis. Maar en waarom, dat hoort hij om half vijf. En kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Het zal natuurlijk... Ja, ben je eruit? nou, ik ben er nog niet. Ik heb er drie liggen, want ze hebben natuurlijk allemaal... alle drie te maken met het grote muziekfestival Zandvoort wat vanavond vanaf 7 eh, uur losbarst... op het Raadhuisplein in eh, eh, Zandvoort al hier. In ieder geval, het gedicht van de dag zal daar in het teken van staan... en welke het wordt, u hoort het om kwart voor vijf. Ze zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat luisteren doe je via www.zfm-live.nl of download de ZFM-app. Hij is eh, gratis verkrijgbaar de Play Store, App Store of Windows Store. Of eh, google even op ZFM Zandvoort. Dan kom je op een bepaalde website. En ook dan kan je via die website weer de app downloaden. When you van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. Op 106.9 FM. ZFM Zandvoort. sing for the best. My reputation's never been worse. So you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me drink dream. dive bar on the east side. Where you at? Phone lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it? beside me and you Handsome, near a mansion with a view Do the girls back home touch you like I do? Long night with your hands up in my hair Echoes of your footsteps on the stairs Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it? Isn't it? was hem op de zaterdagmiddag bij eh, CFM Zandvoort. De single van Taylor Swift en uh, Delegate. Ja, het is er tijd voor Je hoort het al, de racegeluiden op de achtergrond. Het Formule 1 nieuws. Hier is eh, Albert-Jan. De moeizame prestaties van Max Verstappen dit seizoen... hebben gevolgen voor Red Bull in het klassement. Teambaas Christian Horner is dan ook niet tevreden. Verstappen, die afgelopen weekend als negende eindigde... tijdens de Grand Prix van Monaco... sprokkelde dit seizoen tot dusver 35 punten bijeen. Dat staat in schril contrast met klassementsleider Lewis Hamilton... die na zes races op 110 punten staat. De top 3 wordt gecompleteerd door Sebastian Vettel met 96 punten... en Daniel Ricciardo met 72 punten. Met twee Grand Prix-zegers, China en Monaco... presteert eh, Ricciardo naar behoren... maar Verstappen eh, moet het dus ver doen met alleen een derde plek in Spanje. We zouden naast Mercedes en Ferrari moeten staan, aldus Horner. Zijn onvrede spreekt hij uit tegenover de BBC Sport... We hebben al ongeveer 65 punten weggegeven. Om onze twee coureurs moeten topprestaties uh, om te kunnen uh, wedijveren met deze twee teams. Over een week staat de voorverstappende volgende Grand Prix op het programma... namelijk de Red Bull-coureur moet zich dan laten gelden in Canada. Red Bull neemt vermoedelijk na de grote prijs van Canada... een besluit over de motorleverancier. De keuze is blijven bij Renault of overstappen naar Honda. Eind juni, begin juli zou de beslissing moeten vallen. De Autosportfederatie FIA begrijpt onze situatie en heeft vooralsnog geen deadline gesteld, aldus Horner. Zowel Renault als Honda is van plan de motoren met updates te verbeteren... voor de eerstkomende race in de Formule 1 op 10 juni in Montreal. We zien met grote belangstelling uit naar de prestaties van beide motoren in Montreal, aldus Horner. Red Bull neemt al jarenlang de krachtbron af van Renault... maar sinds de veelvuldige problemen met de Franse motor in 2017... overweegt de, de renstal van Max Verstappen over te stappen naar Honda... De Japanners beëindigden vorig jaar de weinig vruchtbare samenwerking met McLaren... maar hun motor toont dit jaar veel potentie bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. De FIA verwacht wel snel een besluit van Red Bull... en ook Renault heeft al te kennen gegeven dat snel duidelijkheid wil hebben... omdat ze dan met de eh, motor aan de gang kunnen voor het komende jaar. Lewis Hamilton, zoals gezegd, staat alweer 14 punten voor op zijn Ferrari-concurrent Sebastian Vettel... Maar toch vindt de Mercedes-coureur dat de Duitse favoriet is voor de wereldtitel. En dat terwijl ook Red Bull Racing steeds nadrukkelijker op de deur klopt... getuigen ook de overtuigende winst van Daniel Ricciardo bij de Grand Prix van Monaco. Maar Hamilton kent het klappen van de zweep en plaatst zichzelf liever in de rol van underdog... Hij wijst, hij wijst liever naar Vettel. Die heeft het volgens hem met Ferrari tot nu toe nog een beetje laten liggen. En wij hebben daarvan kunnen profiteren, zei hij volgens diverse Britse media. Dan eh, kijken we even, wanneer is die dan? Canada, dat is volgende week zondag in Montreal. En de race is s'avonds om 8 uur op de diverse sportkanalen live te volgen. Dan nog even uh, uh, vooruitkijken naar de 24 uur van Le Mans. Ook al een prachtig even, autosport-evenement. En daarin zullen acht Nederlanders acte de présence geven. De 86e editie van de 24 uur van Le Mans telt in totaal acht Nederlanders... met daarbij een prominente rol voor Renger van der Zanden. Hij is namelijk nou de enige die in de eliteklasse de LMP1 uitkomt. Van der Zande debuteerde in het weekend van 16 en 17 juni in de beroemde lange afstandsrace. Hij vormt samen met de Zweed Hendrik Hetman en de Brit Ben Henley... het rijdersduo voor de BR1-bolide van Dragon on Speed. Van der Zande heeft geduchte concurrentie in de topklasse... met de Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso... als een van de favorieten voor de eindzegen. Alonso rijdt voor Toyota. Oud-wereldkampioen Formule 1 Jensen Button maakt ook zijn debuut in de LMP1-klasse voor SMP Racing en BR1. De meeste Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de LMP2-klasse. Titelverdediger Ho Ping Tung bestuurt weer de Oreca van het team van de bekende stuntman Jackie Chan. Veteraan Jan Lammers, Guido van der Garde en Jumbo-topman Frits van Eert... zijn de volledige Nederlands team in deze klasse met hun Dallara. En tot slot, Jeroen Blekenmolen gaat op voor zijn dertiende deelname in de 24 uur van Le Mans... Hij doet nou ook mee in de amateurklasse van de GTE. Oké, oh, okay, dankjewel. Het eh, autosportnieuws bij Sierven. fiume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità. Felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità. 其他。 Ja, op, dat, op dat soort momenten ben ik al blij dat Fred hij alweer in de studio is. Want eh, ja, Fred, goedemiddag trouwens. Welkom in, eh, in de uitzending. Ja, hele goede middag. Ja, goedemiddag, want jij hebt een eh, speciale gast vanmiddag tussen 5 en 7 uur. Ja, daar heb ik Dion Leon. Die is hier in de studio aanwezig. ja, we gaan eventjes bellen met Mart Hoogkamer. Die, eh, ja, die is eigenlijk een beetje aan het voorbereiden hier voor vanavond natuurlijk. ja, die eh, gaat het podium op. Ja, die gaat het podium op op het Raadhuisplein. En eh, ja, van, vanwege de Radio NL live ja, happening, zeg maar. Mhm. Het is trouwens, dat heb ik gehoord, dat het om 7 uur al begint. Oh, oké. Dus geen 8 uur, maar om 7 uur begint okay. het. Nou, dan ja, bij deze om 7 uur dus. Dus ja, allemaal iets eerder van huis. En eh, ja, wat minder eten. Dan kun je hier wat, uh, wat, eh, wat Toch? Ja, zo is het, zeker. Nou, vanavond dus, nou, zeg maar buiten deze gasten ook lekkere muziek. Ja, een heleboel lekkere muziek. En ja, we gaan ook nog natuurlijk met wat artiesten bellen. Dus dat, ik, ik, heb eventjes de planning niet voor mijn huis want ja, eigenlijk ben ik een beetje vroeg in vandaag. <laughs> ja, klopt, klopt, klopt. <laughs> Nou, we komen zo meteen nog even bij je terug. Ja, dat is goed. In ieder geval vanavond uh, Mart Hoogkamer eh, bij CFM. En ook op het podium Raadhuisplein. Zaterdagavond 2 juni op het Raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL live vanaf het Muziekfestival Zandvoort. Met optredens van Dries Roelvink, Mike Pietersen, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Mick Harren, Tom Haver, Marco de Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Dane, feestzanger Irvine en Sidney Bischoff. Dus zaterdagavond Zaterdagavond 2 juni vanaf 8 uur s avonds op het Raadhuisplein in Zandvoort. Gratis toegang en mede mogelijk gemaakt door ZEP, Zandvoort Evenementenplatform.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 sharing what was true. Oh, I said, That's all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears.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

when I, you, and everyone we knew to believe, do, sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. Nou, één ding is zeker. Vanavond gaat er weer gedanst worden op het Raadhuisplein. Tijdens het eh, muziekfestival wat vanavond om 7 uur losbarst. Onder meer ook het optreden van uh, Marten Hoogkamer. En die hoor je straks ook weer bij Freds. Bij Entertainment for You tussen 5 en 7. Hier bij je eigen radio ZFM. Het is half 5 geweest. Hebben we het dier van de week? Ja, echt. En ik hoop echt dat eh, Cito na vandaag een, een thuis vindt. Want uh, we hebben nou, dit is de derde week dat we hem nu doen. Maar dat doen, we, dat doen we ook bewust, omdat eh, hij verdient echt een thuis. Het kan mee, het kan tegenzitten, daar weet Cito alles van. In de afgelopen jaren is Cito meerdere keren bij ons in het pension geweest... omdat zijn baasje moest worden opgenomen. Helaas is het nu voor de eigenaar tot zijn grote spijt nu echt niet meer mogelijk... om zelf voor zijn hondje te zorgen. Al is Cito 14 jaar, zijn ze toch optimistisch... dat ze hem een nieuw baasje voor hem kunnen vinden... omdat hij gewoon een vreselijk leuke en nog energieke Engelse Stafford is... Hij is altijd vrolijk als hij wakker is. Hij slaapt natuurlijk wel iets vaker en vaster dan een jonge hond. Verder is hij dol op spelen met een balletje... en aandacht krijgen van wie hem dat ook maar wil geven. Hij gaat graag mee wandelen in de duinen... al passen we de lengte van de wandelingen wel aan aan zijn leeftijd. Helaas was het voor de eigenaar te zwaar om antwoord te geven... op al onze vragen over Cito... waardoor we alleen weten hoe hij zich eh, hier gedraagt in het dierenthuis. Daarom zijn we voorzichtig met het plaatsen bij kinderen... en plaatsen we hem liever niet bij honden, katten en of andere huisdieren in huis. Ook het dierenthuis gunt Cito dat ze het laatste stukje van zijn leven... een gezellig thuis bij iemand thuis mag doorbrengen. Mag dat bij u? Cito verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888... 571-3888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 stralen, het strand weer afgeladen. De lucht, die is zo hemelsblauw. Terrassen vol met mensen, wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Kon net, maar altijd zomer zijn. mens kan mij iets maken, ik schreeuw het van de daken de zomer fijn. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, ons stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. buiten, heerlijk buiten. We zijn niet meer te stuiten. De drank, die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we op drinken. De nacht is niet van korte duur. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af, zonder een pardon. Al die warme dagen, om stress te gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. temperaturen tot in de late uren. Nou, nou, dan moet er wel wat gebeuren, Mike, hè? Heet de temperaturen vanavond. Maar goed, wel een heel gezellig festival. Vanavond op het eh, Raadhuisplein vanaf 7 uur. En ook de zomerzon van Mike Dane ga je zeker horen. Zaterdagavond 2 juni op het Raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL live vanaf het Muziekfestival Zandvoort. Met optredens van Dries Roelvink, Mike Pietersen, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Mick Harren, Tom Haver, Marco de Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Danen, feestzanger Irvine en Sidney Bishop. Dus zaterdagavond 2 juni vanaf 8 uur s avonds op het Raadhuisplein in Zandvoort. Gratis toegang en mede mogelijk gemaakt door ZEP, Zandvoort Evenementenplatform. This should be over, we're over overdue. You cross the line, but I keep coming back for you. Controlling emotions, it's not what I do. So I played it cool till I start thinking about it. while. And if I give in to you, baby, don't you let me down. Don't you let me down. promise you won't hurt me, yeah Baby, I wanna be by your side And your body reminds me That I want you around me That I want you around me Yes, I want I want you, I want you I want to don't cut me loose Shut me loose, I Op de Belgische radio wordt die geregeld gedraaid, deze plaats. Het is ook een Belgische jonge dame, hè? deze Emma Bell. En haar nieuwe single heet Cut Me Loose. En eh, ja, die hoor je zo vlak voor het gedicht van de dag. Zit je er al klaar voor, Albert-Jan, het gedicht van de dag? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, want welke is het geworden? Eh, Costa Hollanda. Costa Hollanda. Nou, daar komt hij aan. Costa Hollanda. Ik ben de laatste jaren best veel vaak op reis geweest. In Spanje zag ik Carmen op het strand... Maar na een dag of vier vloog ik toen door naar Saint-Tropez. En nam, en nam daarbij een Française bij de hand. Maar deze, deze mooie zomer blijf ik lekker even thuis. Naar Scheveningen, Zandvoort aan de zee. Hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis. En met jou, jou voel ik me overal oké. Costa Hollanda in de zon waar ooit onze liefde ooit begon. Dit jaar niet naar de Côte d'Azur en niet naar het Spaanse avontuur. Hier, hier op het Nederlandse strand loop ik nou weer met jou hand in hand. En stond vanmorgen in de krant de zon, de zon gewoon in Nederland. Een zomerdag in Nederland, de geur van zonnebrand... terrasjes vol tot middernacht... Adios Tormolinos. Heel misschien tot volgend jaar. En ik hoop dat Carmen dan weer op me wacht. Costa Hollanda in de zon. Waar ooit onze liefde ooit begon. Dit jaar niet naar de Côte d'Azur en niet naar het Spaanse avontuur. Hier, hier op het Nederlandse strand loop ik weer met jou hand in hand. En vanmorgen in de krant, de zon. De zon schijnt gewoon in Nederland. Hier, hier op het Nederlandse strand, waar onze, onze liefde ooit begon, loop ik weer, loop ik weer met jouw hand in hand. En stond vanmorgen in de krant, de zon schijnt voor ons, ook gewoon in Nederland. En zo is het maar net, je hoeft niet hè, eh, naar het eh, buitenland op vakantie. Je kan ook gewoon in Zandvoort aan de zee. Fred. Ja, hè, beter hè, beter hè. Hoe was het in Kroatië trouwens? Ja. Mag ik daar niet over beginnen? Nee, ja, het was een beetje grijs. Ja, ja, ja. Oké, nou, we maken het goed met eh, Costa Hollanda. Dit is Dries Roelvink. Ja, vanavond ook in Zandvoort. <laughs> Misschien doet hij deze dan ook wel. Ik ben de laatste jaren best wel veel op reis geweest. In Spanje zag ik Carmen op het strand. Maar na een dag of vier vlog ik toen door naar Saint-Tropez. En nam daar een Française bij de hand. Maar deze mooie zomer blijf ik eens lekker thuis. Maar Scheveningen, Zandvoort lekker dicht bij huis. Met jou voel ik Nederland, de geur van zonnebrand. Terrasjes vol tot midden in de nacht. Adios, Tormolinos, heel misschien tot volgend jaar. Ik hoop dat Carmen dan weer op me Côte d'Azur. En niet naar het Spaans avontuur. Hier op het Nederlandse strand. Loop ik met jou weer hand in hand. Het stond vanmorgen in de krant. De zon schijnt Ja, Fred, zo komen we alvast een klein beetje in de stemming hè, voor vanavond. Ja, heerlijk hè. Dries Roelvink en Costa Hollanda. Nou, eigenlijk, ja, nou, het gedicht van de dag. Eigenlijk ben je een beetje uh, de boel aan het pikken nu, hè? Ja, is het echt waar? Stond deze ook op de playlist? Stond hij op de playlist? Ja, hij, hij, heeft gelijk, hoor. Hij, ja, heeft, hij, hij, hij, altijd gelijk. Zo dadelijk Entertainment voor jullie eh, na vijf uur ook nog veel, veel andere muziek. Ik zal die, eh, die, die andere platen die allemaal in de playlist staan... die zal ik dan niet meer gaan dragen. <laughs> Ja, Is dat goed? Ja, nee, er blijft er nog wat over voor mij vandaag. Dat bedoel ik, na vijf uur Entertainment voor jullie met Fred Heij. Ja, we kunnen ook naar de Copacabana gaan natuurlijk, hè? Ja. Eh, dit jaar niet. Nee, lekker nee. in Nederland. Ja, je hebt gelijk ook. Hier is Barry Manilow. Her name was fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. the punches flew and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copa Cabana, the to love Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra, Cobra Cabana. The Nee hoor, we blijven dit jaar gewoon bij Costa Hollanda hier in eh, Zandvoort aan de Zee. En dan eh, is het ook lekker, want vanavond hebben we onder meer uiteraard een eh, gezellig festival. Vanaf 7 uur op het Raadhuisplein. Nederlandstalige muziek en heel veel grote bekende namen treden daar op. Daarover hoor je straks veel meer bij <laughs> Entertainment for You. ja, ik ga die, die playlist van Fred ga ik nou niet afdraaien. Nee. <laughs> nee. Hij is mij veel te groot. Ik <laughs> Krijg twee uur nodig. Ja. Ik kijk wel uit. Gewoon lekker luisteren straks na 5 uur, ook bij CFM. Entertainment View en hij heeft onder meer te gast... jawel, telefonisch, maar hij is wel Mart Hoogkamer. En ook hij trekt vanavond hier in Zalvoort Live op. We waren nog eens tijden. We gingen back to the 80s bij CFM Zandvoort. En deze van de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Nou, zo dadelijk is het zover. Fred, hij zit er helemaal klaar voor. Entertainment for you, Fred. Ja. Zo dadelijk dus heel veel over het eh, muziekfestival vanavond. Ja, sowieso. En eh, natuurlijk ook over William Bonne hebben we nog telefonisch contact mee. En eh, Mitch van Kersten, of Kerstens... En eh, ja, ook eh, over een, uh, zijn zomersingel, Vida Loca. Hey, dat klinkt allemaal goed. Ja, dat klinkt goed, toch? Ja, toch? Ja, Wij gaan luisteren vanavond, Albert-Jan. En, die, en Dion, Dion Leon natuurlijk hier in de studio aanwezig. En ja, ook een, een zomerse plaat. Dus die gaan we dadelijk ook eventjes Zomerse sferen. En Zomerse sferen. en natuurlijk ja, al de artiesten die hier op het plein staan. ja, daar gaan we natuurlijk wat muziek van draaien. Nou, helemaal goed. Een mooie opwarmer voor vanavond 7 uur Raadhuisplein.